Een maand geleden hielp het Rode Kruis op 10 plekken, nu is dat al verdubbeld. Dit komt natuurlijk door corona. Zorgmedewerkers zijn hartstikke druk en dus is alle hulp welkom. Onze Rode Kruis hulpverleners kunnen helpen met eh, bijvoorbeeld het reinigen van de bedden. Maar ook eh, lichte verpleegkundige handelingen. Ook helpen de vrijwilligers met eten en drinken rondbrengen of schoonmaken. En met lieve taken zoals een praatje maken. Wat ik hoorde van een vrijwilliger afgelopen week is dat zij had geholpen om een demente ouderen te laten beeldbellen met familie. Eh, omdat diegene niet naar de familie toe kon. En dat zijn natuurlijk juist de mooie dingen eh, in deze tijd waarin mensen elkaar ontzettend missen. Door het uit handen nemen van allerlei taken hebben de mensen in de zorg meer tijd voor hun patiënten. Een man die vorige week in Vlaardingen door agenten werd neergeschoten, is onschuldig. Hij zou erg op iemand anders hebben geleken die kort daarvoor iemand had doodgeschoten. Maar daar had hij dus niks mee te maken. De echte dader is nog niet gepakt. Er wordt harder opgetreden tegen winkels die creatief omgaan met de lockdownregels, zegt minister Grapperhaus. Hij wil dat gemeenten ingrijpen als winkeliers bijvoorbeeld één klant toelaten in hun winkel of zonder vergunning een kraampje voor de deur zetten. En dit was gisteravond in Velsen Noord bij Beverwijk. Tientallen jongeren waren daar bij elkaar gekomen na een oproep op social media. En die maakten er een bende van. Nou, uh, hoop rumoer, eh, van alles, van jongeren. De jongeren komen steeds meer. Op een gegeven moment waren het er tien. Op een gegeven moment stond hier gewoon een ploeg van vijftig jongeren vuurwerk te gooien. En dit is op een gegeven moment is dat gewoon gigantisch uit de hand gelopen. Agenten werden bekogeld met glas en zwaar vuurwerk. De ME moest eraan te pas komen. Een jongen van 15 is opgepakt omdat hij vuurwerk afstak. Het is al langer onrustig daar. De burgemeester van Velsen had een noodbevel afgekondigd waarin inwoners werden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het weer, veel bewolking, regen ook, al trekt die weg naar het zuiden. In het noorden prikt de zon er af en toe door. Het wordt vanmiddag een graad of 10 en vanavond is er vanuit het zuiden weer meer regen. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A6 van Muiden naar Lelystad staat tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad 4 kilometer file.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 and why they call him Ding-a-Ling. One of the famous jingle bells is what he was, but then he fell and broke his pretty harmony. And he began to ring off key. Now they call him Ding-a-Ling because he has a funny ring and doesn't hear. Christmas bell. The other bells met secretly, and he heard one say in a real low key, He's sure to ruin our Christmas song. And we don't want him hanging around. He overheard their secret vote and walked away with a lump in his note, the saddest bell you've ever. The Christmas bell called ding a They all call him ding a because he has a funny ring and doesn't hit his nut too well. Ding a oh, a Christmas bell. The snow was falling square when the children found him there and placed him on the Christmas tree for everyone in town to see. As Christmas Eve came to the town, a blinding snow was coming down, and Dingling heard someone say, Old Santa sure to lose his way thought occurred to ding ding, to ring as loud as he could ring. And when old Santa heard the song, it guided him into the town. Now the children shout and sing, and everyone loves ding ding. So everything has turned out well. Als is het sneeuwvalt, sneeuw sneeuwvalt, dan ben ik bij jou. Dan fluister ik het zacht onder de kerstboom, dat ik van je hou. En als ik in je ogen kijk, ogen kijk, dan weten we het allebei, allebei. Als is het sneeuwvlok op zacht de hoofdpunten van het NOS-journaal. Groot-Brittannië en Frankrijk zijn het eens geworden over een manier... om het vrachtverkeer tussen beide landen weer mogelijk te maken. Dat verkeer lag volledig stil door de nieuwe coronavariant... die nu in Groot-Brittannië rondgaat. Het Rode Kruis krijgt steeds vaker verzoeken van zorginstellingen voor ondersteuning. Op dit moment springen Rode Kruismedewerkers bij in 21 instellingen. Dat is een verdubbeling vergeleken met november. In de grote dagbladen staat vandaag een pagina grote advertentie... om de zorgen over het goedgekeurde coronavaccin weg te nemen. Daarin legt de overheid onder meer uit... hoe het vaccin veel sneller dan gebruikelijk kon worden toegelaten. Het weer, regen, maar de komende uren klaart het vanuit het noorden op.